3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In verband met de coronacrisis moeten alle evenementen komende zomer worden afgelast. Burgemeesters van grote steden dringen daarop aan bij het kabinet. Vestigen bronnen aan de NOS. Het gaat onder meer om festivals en betaald voetbalwedstrijden. De burgemeesters vinden dat het kabinet een verbod zou moeten instellen... tot 1 september of 1 oktober. De KNVB zou zich dan kunnen richten op het nieuwe seizoen... met veel minder publiek in de stadions... Het huidige seizoen wordt dan niet uitgespeeld. Grote evenementen met veel publiek zijn vooralsnog tot 1 juni verboden. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is gestegen met 144. Dat heeft het RIVM vandaag bekendgemaakt. Het zijn er minder dan de 181 van gisteren. Het officiële dodental komt daarmee op bijna 3500. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen nam toe met 156. Ook dat zijn er iets minder dan gisteren. In totaal zijn 9465 Nederlandse coronapatiënten opgenomen... voor wie een deel inmiddels weer uit het ziekenhuis is. Het aantal gevallen van fraude via WhatsApp neemt toe. Bij de politieregio Midden-Nederland hebben sinds begin maart 74 mensen aangifte gedaan. Dat is ruim vijf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Er wordt veel misbruik gemaakt van de coronacrisis, zegt de politie. De slachtoffers zijn vooral ouderen met volwassen kinderen... Meestal doen de oplichters zich voor als een bekende die een nieuw telefoonnummer zegt te hebben. Slachtoffer wordt dan gevraagd om geld over te maken voor een betaling die niet kan wachten. Volgens de politie kunnen slachtoffers op deze manier honderden, honderden tot duizenden euro's kwijtraken. Het weer, nu nog zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog bij 14 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Morgen is er overal wat meer bewolking en vooral in het zuiden valt een bui.